Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil opheldering over de financiële problemen bij de hoge snelheidslijn. Er is mogelijk een financieel gat van meer dan 1,7 miljard euro, staat in een nog vertrouwelijk stuk van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer. Minister Schultz van Hagen zei eerder dat het ging om 400 miljoen. Het geld dat nodig is om het gat te dichten moet komen uit de pot voor onderhoud van het spoor. De Tweede Kamer wil weten waar het verschil vandaan komt. Het onderzoeksbureau van de Kamer vindt dat de minister daar nog geen goede verklaring voor heeft gegeven. Banken zijn terughoudend bij het geven van leningen aan woningcorporaties. Dat zeggen diverse corporatiedirecteuren tegen de NOS. Ze wijten de problemen aan de Vestia-affaire. De noodleidende woningcorporatie heeft vorige maand bijna al haar woningen verpand aan een waarborgfonds... waardoor banken er bij een faillissement geen aanspraak op kunnen maken. Door die truc zijn banken voorzichtiger geworden met leningen aan woningcorporaties en vragen ze ook een hogere rente. Een aantal corporaties zegt dat daardoor bepaalde projecten in gevaar komen. PvdA, SP en GroenLinks gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding aan. Daardoor kunnen ze samen meer restzetels binnenhalen. Eerder waren er al zulke verbindingen tussen de PvdA en GroenLinks en tussen de SP en GroenLinks. Maar dat alle drie partijen samenwerken is nog niet eerder gebeurd. Over de lijstverbinding zijn nu afspraken gemaakt tussen de drie partijvoorzitters Spekman, Marijnissen en Wening. In Warschau zijn Poolse en Russische voetbalfans slaags geraakt, voorafgaand aan de EK-wedstrijd van vanavond. Dat gebeurde toen duizenden Russische fans onderweg waren naar het stadion in Warschau, begeleid door de oproerpolitie. Daarbij werd de politie onder meer met stenen bekogeld. De Poolse politie verwachtte al problemen voor de wedstrijd van vanavond. Duels tussen Polen en Rusland zijn altijd beladen.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 now remember this And when you wake up in the morning, give your mama a kiss Then I had to say goodbye In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid Even though I'm only a kid Certain things can't be hid Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, Mama, it'll be alright when daddy comes home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solar Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? <laughs> And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. Who feed on the people they supposed to lead. I don't need big people to pray and wait for the Lord to make it all straight.